Fractieleider Hamer staat erop dat Balkenende op korte termijn met een nieuwe reactie komt die meer recht doet aan de verontrustende conclusies van de commissie Davids. Premier Balkenende zette zich vanmiddag af tegen een aantal conclusies van Davids over Nederlandse steun voor de oorlog in Irak. Hij vindt dat het kabinet de Tweede Kamer wel goed heeft geïnformeerd. Verder stelt Balkenende dat er wel degelijk een volkenrechtelijke basis was voor politieke steun aan de Amerikaans-Britse inval in Irak. Oppositiepartij GroenLinks en D66 reageren ook zeer kritisch op de verklaring van Balkenende. GroenLinks-leider Halsema spreekt van een staaltje bestuurlijke arrogantie. En volgens D66-leider Pechtold is Balkenende uit op een harde confrontatie met de Kamer. Vorig jaar hebben bijna 80.000 mensen aangegeven dat ze na hun dood orgaandonor willen zijn. In het landelijke register staan er nu 3,1 miljoen mensen geregistreerd als donor. Vooral in de laatste maanden van 2009 was er een stijging van het aantal aanmeldingen. Dat komt waarschijnlijk door de campagne Nederland zegt ja, die in oktober begon. In totaal stellen 2,5 miljoen mensen al hun organen en weefsel beschikbaar. Daarnaast zijn ruim een half miljoen mensen wel donor, maar willen ze bepaalde organen en weefsel na hun overlijden niet afstaan. De populariteit van Amerikaanse president Obama is op een dieptepunt beland. Hij krijgt de steun van minder dan de helft van de Amerikanen, blijkt het onderzoek van Amerikaanse nieuwszender CBS, een week voordat Obama een jaar aan de macht is. In eerdere populariteitsonderzoeken scoorde Obama altijd hoger dan 50 procent. Vooral op binnenlands gebied scoort Obama slecht. Iets meer dan een derde van de Amerikanen steunt de hervorming van de gezondheidszorg. Op buitenlandsterrein terrein scoort de president beter. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.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 Dus vrij koud. Ehm, zou sneeuwduinen het woord van het jaar zijn? Woord van 2010. We gaan snel verder met Michael Bublé. You are nobody until somebody loves you. You're nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the world and its gold. Gold will never buy a happiness and you're growing old. You know the world is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. So find yourself somebody to love. it still is the same. You'll never change. Just as sure as the stars. Maar Hij is weer van de markt. Hij heeft zojuist eh, eh, laatst in dat hij in Argentinië was een aanzoek gedaan aan zijn vriendin Lucia Luisana Lopilato. Dus helaas. thank you John Coltrane, Green Sleeves. En daarvoor hoorde u Amos Lee met Arms of a Woman. We gaan verder met Bill Evans met Autumn Leaves. Nee, Chad Baker met Look for the Silver Lining. Sorry. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. je vois la vie en je crois la Diana Kroll en Toets Tielemans. Aankomende woensdag staat hij in de Heineken Musical uh, eh, met zijn eh, ja, met band en alles. En in het voorprogramma staat Lisa Lewis. Ik heb het natuurlijk over John Mayer. andere helft nog bij Jennifer Anderson liggen, zijn ex natuurlijk. Hij geeft trouwens aan in de bladen dat hij niet meer op zoek gaat naar een, nieuwe liefde. Hij hoopt er zo tegen het lijf te lopen. En, um, daarnet had ik het over Lisa Lewis. Dat is natuurlijk onze eigen Lisa Lewis, die eh, destijds X-Factor gewonnen heeft. Ehm, eh, het nummer Halleluja zong ze destijds. Daar heeft ze tien weken mee op nummer 1 gestaan. Ehm, nu heeft ze een nieuw nummer. Ik heb het al eerder gedraaid. No Good For Me. En eh, dit is dus de zangeres die in het voorprogramma komt van John Mayer. Donald Byrd met Flight Time. Lang nummer. We gaan verder met Dizzy Gillespie. I Can't Get Started. Just walk away. I don't wanna be that girl again. That says goodbye to another broken-hearted boyfriend. But I will let this slide, cause you're different from all of them. Yeah. as I could possibly. Big girl still cries. Please, patience with me.